Twee uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Nederlands-Britse maaltijdbezorger Just Eat Takeaway... heeft een grote slag geslagen in de Verenigde Staten. Het bedrijf neemt de Amerikaanse branchegenoot Grubhub over. Just Eat Takeaway betaalt de aankoop ter waarde van 7,3 miljard dollar... geheel in, in aandelen. Volgens topman Jitse Groen van Just Eat Takeaway... ontstaat door de overname de grootste maaltijdbezorger ter wereld buiten China. Samen zouden ze goed zijn voor meer dan 70 miljoen actieve klanten wereldwijd. Just Eat Takeaway is het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl. De Belastingdienst ontvangt sinds de uitbraak van de coronacrisis veel meer meldingen van poging tot phishing, waarbij de oplichter zich voordoet als de Belastingdienst. Normaal zijn er 2000 meldingen per week en dat liep de afgelopen maanden op tot maximaal 12.000 per week. De Belastingdienst probeert zoveel mogelijk frauduleuze domeinnamen te blokkeren, maar zegt dat het er telkens nieuwe voor in de plaats komen. In Nederland zijn zo'n 15 therapeuten en organisaties actief... die proberen homoseksuelen heteroseksueel te maken. Ze profileren zich niet als homogenezer... en daardoor is onduidelijk hoeveel mensen ze proberen te genezen. Dat blijkt uit een onderzoek op verzoek van de Tweede Kamer. Die willen een verbod op homogenezingstherapie. Onder meer omdat het psychische schade kan veroorzaken. Met name in bepaalde geloofsgemeenschappen wordt homoseksualiteit beschouwd als een ziekte waarvan je kunt genezen. Burgemeester Halsma van Amsterdam heeft het debat over de uit de hand gelopen demonstratie met Pinkster op de Dam overleefd. Een motie van wantrouwen van de VVD kreeg nauwelijks steun en werd met 35 tegen 9 stemmen verworpen. Tijdens het debat betuigde de burgemeester spijt voor de gang van zaken tijdens de demonstratie. De duizenden deelnemers hielden zich niet aan de corona-afspraken en stonden te dicht op elkaar. Volgens Halsma moet dat in de toekomst anders. Het weer. Vannacht kans op regen bij een graad of 12. Overdag eerst bewolkt en in het noorden regenachtig.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 Nu lig ik hier bij jou En zeg wat is er nou het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was dat denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van jou. Ze nemen mij dan weg van jou. En zeg maar als je het opfokt dan geef eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt Dat waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf ze zegt maar als je gaat vergeet me niet pretending that we're cool and we know it too.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 I'm afraid of a changes ends. Cause I told you your level of concern, but you walk by like you never heard. And you could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright, tell me we're okay.